Want zo heet eh, de EP van eh, Lassette. Het openingsnummer waarmee ze begon. het begon met een behoorlijk stuk rook. En daar ineens stond de dame in kwestie met de rest van de band te spelen. En dit was het openingsnummer. Ehm, welkom bij deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, mensen. Want het is weer gewoon de laatste donderdag van de maand. En er is ook een stamgast vanavond aanwezig in de persoon van Jacob Die Edward. Die komt straks om half acht binnenrollen. En dan gaan we eerst eh, natuurlijk eh, de soundcheck doen. En we zijn natuurlijk nieuwsgierig of hij weer wat nieuw materiaal heeft. Want meestal is het als Jacob Die Edward komt dat hij toch één of twee nieuwe songs bij zich heeft. En die zal die vanavond denk ik ook eh, laten horen. Bovendien werd er al een beetje gegrapt in de, de appgroep van... Roy draait door gezegd uh, hebbende dat ehm, Jacob die Edward nogal een vrij drukke agenda heeft. Want morgenmiddag schijnt hij ook nog een optreden te moeten doen in Haarlem. Dus werd gekscherend alweer de opmerking gemaakt van joh, neem wel even je tandenborstel mee en even wat slaapgoed uh, mee. Want ja, eh, je komt het dorp uh, Zandvoort straks niet meer uit. En dan kun je misschien in één ruk door naar Haarlem. Dat zou natuurlijk wel de, de oplossing van het hele verhaal kunnen zijn. Gaan we straks wel even aan hem vragen hoe dat zit. Maar dat eh, terzijde. We hebben natuurlijk, eh, omdat er het een ja, Volendamse aangelegenheid is... zitten er dus ook hier en daar weer wat Volendamse dingen in. Ja, want eh, daar ontkom je dan niet aan. En dit betreft dan onze eigen opname, inderdaad, van oktober 2023... toen Ene Blanco samen met Mish in de studio was... En hij heeft, Blanco zelf heeft natuurlijk ook een aantal nummers laten horen... waarvan deze er een van is. Die is later op single uitgebracht. En wat het leuke is, eh, begin dit jaar, toen eh, waren Blanco en Mies ook hier te gast. En toen had hij deze opname nog niet in terug gehoord. Toen zei hij, goh, het is best wel een hele mooie goede opname geworden van dit nummer. She makes a dead man dance. lightning, it hit me in the head. My soul's on fire while I should have been dead. On a rainy day, she blew the clouds away. Harder things I do just to know her name. Bony face got style, got grace. She left me chasing, she left me racing a tricky trail. Fire in the friend, she's chasing a weekend. Stone cold look in the mirror. Sweetheart and killer's got the moves and the brands. She makes a dead man dance. Well, I met a man, told me love is a lie there was the thing that hit me and took me to the sky. Fake or real, I know how I feel. What's it gonna take for a big heart to heal? She's out of space, got mysterious ways. She left me chasing, she left me racing a tricky trail. Fire in the hole, she's out. can Stone cold look in the mirror Sweetheart of killers Got the moves and the brands She makes a dead man dance Some in 14 days was something that she said Something that she hit me with like a bullet to the head She said, Johnny, you're alright You're just not the kind of guy You're not the type that matches with the color of my eye And every Friday Turns into Saturday We're doing okay Let's go to Sunday any day out give a fuck day. As long as she's around, love might come to town. I'll find a way. Today might be my lucky day. Oh, she's out of control. Lock up your friend. She's chasing a weekend. Stone cold look in the mirror. Sweetheart of killers. Got the moves and the brands. Oh, she's out of control. Lock up she's chasing a weekend. Stone cold look in the mirror. Sweetheart and killers got the moves and the brands. She makes a dead man dance. En de familie Bond heeft iets met eh, katten. Eh, want Cats in the Rain, of Cat in the Rain... Eh, dat stond op Out of Time van zijn broer P.E.M. Bond. En achter Frank Bond zelf, tenminste Frank Bond zelf... heeft ook pseudoniemen en dit is er één van. Francis Alban Blake, want hij zegt... ik ben het zelf. Hij heeft het uiteindelijk toegegeven dat de hele mythevorming rondom Francis Alban Blake toch eh, min of meer uit het brein van hemzelf eh, is voortgekomen. En dit staat op, het, eh, op de EP Spels. En dat betekent dat er nog een verschijning van die Francis Alban Blake gaat komen. Tenminste, daar had hij het wel over. En Cats staat er ook op. en dat is het nummer wat je net hebt gehoord. Dus duidelijker verhaal kan niet anders zeggen. de familie Bond heeft iets met katten. Dat, dat is wel iets waar, <laughs> waar ik nu toch wel bijvoeglijk vanuit mag gaan. En dan eh, een single die eh, uitgebracht is. Tenminste, of dat een helemaal een single is. Maar het staat op een EP van Merle. Die heeft ze eh, afgelopen maand uitgebracht. En dit is het nummer Alleen voor jou. Ben ik boos? Ben ik boos? Boos weggestopt in de hoek. En ik blijf nog wel op zoek. Zijn we dood? huisje aan de zee. Je kwam dan altijd met me mee. Maar niet genoeg. Had ik gehoopt op een idee. Ben ver verwijderd van ons twee. Ben ik genoeg? Ik ben leeg vergeef. Verdoof, maar ik leef. Om dit te doen. Ben ik boos, ben ik boos. Boos, I'll be long gone into the wild But nobody ever drags me down, I'm free I feel like I can breathe again And I'm long gone into the wild But nobody ever drags me down, I'm home I'm tethered and I'm broken, I'm long gone couple of months and I now feel it in my bones and in my spirit to reset. I gonna need a minute, so if you feel me, before I blow to pieces, I'll be lonely. nobody ever drags me down, I'm free. Zit er een een eh, ontbijtkoek eh, weg eh, te werken? Smaakt dat een beetje, of niet? <laughs> dat is wel heel erg... Ik, ik, vind dat wel heel erg fijn. Lang Gone van Seb Adams. Ja, Mark. Ja, ik moet niet als avondeten. Ja, dat heb ik ook. Ik, ik heet wel ontbijtkoek, maar ja... Dat is maar net wanneer je opstaat. Ja, het is, ja precies. <laughs> nou ja, als je opstaat uit je werk, dan uh, snap ik het wel. Ik, ja. ik sta net vanaf het werk op, dus dan kan ik ja. meteen een ontbijtkoek Ja, oké. nou goed, eh, <laughs> dat, dat, was eh, de ontbijtkoek van de heer Marcus van Dam. ja, ik, ik, heb zelf ergens een broodje makreel ergens uh, weglopen werken tijdens het thuiswerken door. Want ja, ik, ik heb twee verschillende <laughs> functies hier. Eén met dit radioprogramma. En twee, ik <laughs> bestuur ook nog dat, dat gekke platform 3 voor 12 Noord-Holland. Hoewel, eh, dat, is, eh, dat is wel leuk om te doen hoor. Want, eh, want ja, maar het, het, is behoorlijk verkeer als het gaat om e-mails met nieuwe releases. En daar hoor je vanavond er ook een aantal van. Ehm, we gaan ook even hier naar dit dorp. Want ja, ehm, een tijdje terug was wat dat betreft... wij maken dan onderdeel uit van ZFM Zandvoort is zo dat op een gegeven moment David Molenburg... in het zaterdagmorgenprogramma van ZFM Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort genaamd. Samen met Ben Zonneveld als medepresentator aanwezig was. En hij diende een lijstje in wat muzikale eh, dingen betreft. En dat was allemaal Zandvoorts gerelateerd. Zo dat het allemaal uit Zandvoort kwam. En een van de, de nummers eh, die eh, daar ook op stond was van Wendy Moore. En vanavond is het zover, want Wendy Moore treedt op in het eh, AVAS. En eh, dat eh, doet ze in de aftershow. Want daar is een soort talentenpodium. En daar mag zij staan. Vanavond. Maar we gaan het nog even doen met dit, deze single. Overigens komt er nieuw materiaal aan. Hè? Dat is al een beetje onderweg. En dit was een van de laatste muzikale wapenfeiten. Corner Ghost. In room Holding up the mental walls to keep them from caving in. Stuck behind these phantom bars I'm running the clock again Spending hours on low power Without even noticing Just a slowly build waiting, waiting, waiting, waiting. Can we turn the tide? was dat eh, met uh, Waiting for the Waves. Eh, het is van een EP die ze morgen officieel uitbrengen. Maar ik zag al dat ze hem stiekem afgelopen dinsdag al hebben uitgebracht. Ja, toen moesten we er iets mee doen. Stiekem bedoel ik dan dat hij op Spotify beschikbaar is. Ja, en dat is voor ons soort redacteuren als zijn de 3 voor 12 Noord-Holland dan meteen aanleiding om dan de boel ook te gaan plaatsen. Terwijl ze zelf eigenlijk eh, zeggen, ja, maar het is eh, officieel morgen. Maar goed, Waiting for the Waves is een van eh, de werken die op de EP staat. Trouwens, het is wel een hele bijzondere EP. Want er staat ook nog een Nederlandstalig nummer op. En dat is het uh, nummer Supergaaf. Daarvoor hoorde je trouwens Wendy Moore met Corner Ghost. En over Wendy gesproken, die wordt de opvolger van Jacob D. Edward volgende maand. Want ja, Jacob D. Edward is vanavond in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf te gast. Eh, volgende maand is dat Wendy Moore. Dus eh, die eh, zit dan op de plek waar Jacob D. Edward nu een beetje warm zit te draaien. Dus dat is volgende maand. Maar we gaan natuurlijk nog gewoon daar ook een beetje op vooruit kijken. Wendy Moore speelt vanavond in de aftershow van een groot optreden van een schijnbaar een K-pop band... in het AVAS Live. Ehm, May Evans, zij komt morgen met een hartverwarmende single. En dat heeft alles met het gemis met haar vader eh, te maken. En daarom is dit haar eh, nieuwe single die we vanavond mogen laten horen. Hier is May Evans met Papa. life it should be tough but she realized she deserves a little love oh Jessie Beretta die komt op 11 mei hier naar onze studio om te spelen. Eh, daarvoor hoorde je May Evans met eh, Papa, eh, de nieuwe single van haar. Ehm, over alles wat er gaat komen de komende tijd. Want volgende week is er ook weer hier een live optreden. En die komt van deze mevrouw. En dat is Noralie Hendricks en Accidentally Happy. told that I'm too kind and I've been told that I'm too loud. My mom taught me to be modest, it's valued over here. But if I'm being honest, it got me now. find myself happy. Accidentally. wetenswaardigheden worden uitgewisseld over de camera. En eh, noem maar op, eh, ga ik gewoon even dit eh, fijn afkondigen. twee dames achter elkaar. Noralie Hendricks met Accidentally Happy. Die ehm, had haar EP-release e in februari. Tegelijkertijd in de andere zaal speelde Elephant. Ja, dat was wel leuk. En ik was voor beide uitgenodigd. Alleen eh, kwam ik niet in één keer eh, binnen bij uh, eh, Noralie Hendricks. Bij Elephant ging dat een stuk makkelijker. Want daar stond ik in één keer <laughs> gewoon op. Dus ja, het had, had een bepaalde oorzaak. Maar goed. En daarachter hoorde je Loki D. of Loki D. Ik weet niet hoe je dat precies uit moet spreken. Maar achter Loki D schuilt Lieke Dijkstra. Zo heet zij in vol eh, vol, ja, hoe moet ik het zeggen, eh, de volle persoonlijkheid heet zo eenmaal. Eh, Lieke Dijkstra dus. Loki Day, Come to My Dream heet, heet het nummer. Vorige week <clears throat> heb ik hem als eerste, een van de als eerste mocht, mogen draaien. Sipke. En Sipke was een van de deelnemers van de Rob Award. En dat nummer wat hij speelde op de, die avond... heeft hij ook uitgebracht op single. Dat, dat nummer heet Naar voren. ik moet gaan naar voren is niet recht hoe recht aan. Dus laat mij maar even gaan, ik ren. Totdat ik weer buiten adem ben. Zonder wegen geen weg terug. Dus laat mij maar zweven in Maar later, als alles is overgegaan, is het water dan zachter als ik weer eens val. Oh, ik haat het wanneer de onzekerheid. De glimlach verdwijnt langzaam van mijn wang. Want vroeg of laat is het al te laat. Alsof ik al in het verleden praat. Maar niemand heeft gelijk, we trekken allemaal aan het langste eind. Verantwoordelijkheid is een ongedwongen plicht die naar boven stijgt. alles is overgewaaid. Is het water dan zachter als ik weer eens val? En dat nummer dat heet uh, Won't Follow You. Dat eh, gaat over de mentale gezondheidszorg. Eh, en dat er dus ook situaties zijn dat mensen ook serieus genomen moeten worden. Want daar is het eigenlijk min of meer om te doen. Nou, ehm, ik zit even te kijken. Want ik heb nog ergens een minuut of vier heb ik ergens staan. En dat betekent dat ik nog iets moet laten horen tot aan het nieuws van... wat is het? 8 uur. En daarna dan, eh, is het eh, de beurt aan onder meer Jacob die Edward. Hij is er al, dus eh, nou, en hij zit ook toevallig aan de microfoon. heb je er een beetje zin in, beste Zeker weten, altijd. Ja, Zit mijn setlist uitschrijven. <laughs> een setlist, nou, die, die, die ben je dus nu al even gewoon stiekem aan het maken. Ja, ik heb ADHD, anders vergeet ik het. Oké, oké. <laughs> Nou goed, dat gaan we straks allemaal van hem horen, wat, wat er allemaal in zit. Zit er ook nog stiekem iets nieuws in? Ja, Iets wat jij nog niet gehoord hebt, wat ik hier nog niet gesproken kijk, heb. Kijk, dus, eh, kijk, dat zijn altijd eh, de, de meest leuke dingen die we, die we straks uh, aantreffen. Maar zo direct uh, na achter gaan we je echt weer even goed introduceren weer bij het publiek. Wat zit te luisteren, want je weet maar nooit. er zullen altijd wel mensen zijn die voor de eerste keer luisteren. Waarom niet? Zeker weten. Ja. Ehm, ik laat Jack even alleen, want die, die is nu rustig aan het uitwerken van... ja, wat ga ik allemaal spelen? Ehm, ik zit even te puzzelen van wat zal ik dan op een gegeven moment nog even laten horen tot aan het nieuws van 8 uur. Nou, laat ik deze fijne rockers eh, laten horen. Krachtstroom heten ze. En eh, het is een beetje Harry en het is te laat. Nou, volgens mij eh, is het nooit te laat ergens hoor. Vastkloppen. Ik wil je zien, sterven van de dood.